Mark Visser met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Eurozone. Obama zou zowel Merkel als Sarkozy hebben gecomplimenteerd met hun grote betrokkenheid bij de problemen in Europa. Volgens het Witte Huis spraken Obama met Merkel en Sarkozy ook over het aanhoudende geweld in Syrië. De populistische Poolse politicus en oud-vicepremier Andrzej Lepor heeft zelfmoord gepleegd. Volgens de politie werd zijn lichaam door een medewerker gevonden in het kantoor van zijn partij in Warschau. Lepper was de oprichter en leider van de nationalistische boerenpartij Zelfverdediging. In 2005 kreeg de partij 11% van de stemmen. Lepper werd vicepremier en minister van Landbouw in de coalitieregering van de conservatieve premier Kaczynski. Na de val van de regering in 2007 keerde zijn partij niet meer terug in het Poolse parlement. De jaren daarna kwam Lepper vooral nog in het nieuws door schandalen. André Lepper was 37, 57 jaar. De jongen die vanochtend dood werd gevonden in Roosendaal was 16 jaar. Intussen staat vast dat hij is doodgeschoten. Buurtbewoners waarschuwden vanochtend de politie toen ze de schoten hoorden. Een 16-jarige vriend die bij de schietpartij was werd opgepakt, maar is intussen weer vrij. Hij is geen verdachte in de zaak. Mogelijk is er een verband met drugshandel. In Roosendaal zijn de koffieshops gesloten en sindsdien is het volgens buurtbewoners onrustig in de wijk waar de jongen is doodgeschoten. Feyenoord is de eerste koploper in de eredivisie. Rotterdammers wonnen de openingswedstrijd van het seizoen tegen stadgenoot Excelsior met 2-0. Beide doelpunten vielen naar rust. Oud-Excelsior-spits Fernandes maakte de 1-0 en de tweede treffer was een eigen doelpunt van Van Steensel.